Hij denkt dat de meeste klanten van sekswerkers een valse naam op zouden geven. Maar de sekswerkers zijn het daar niet mee eens. Dan heb je altijd nog het telefoonnummer, want ze moeten op afspraak komen. Dat telefoonnummer noteer ik ook bij de afspraak. Dus in principe hebben wij wel een idee van wie wij de afgelopen tijd gezien hebben. En is er een manier om ze te contacteren. En dus stappen tientallen sekswerkers naar de rechter, zegt een advocaat tegen NH Nieuws. Gisteren was er ook al een protest in Den Haag. Er zijn vandaag dik 5000 nieuwe besmettingen bijgekomen. Het zijn er een stuk meer dan gisteren. En ook meer dan gemiddeld de afgelopen week. In het uitgaansgebied van Groningen komt een verbod op het gebruik van lachgas. Dat gaat in als de horeca weer open mag. Vanaf dat moment mag je daar tussen 9 uur s'avonds en 9 uur s ochtends niet meer aan een ballonnetje lurken. Die dingen mogen nog wel verkocht worden. Voor een totaalverbod moeten er landelijke regels komen. Dat kan de burgemeester niet zelf regelen. En kappers, nagelsalons, tatoeëerders, rijscholen... allemaal konden ze vanochtend na maanden stilzitten weer aan de slag... En ook winkels zijn weer open op afspraak. Deze mevrouw maakte meteen een afspraak bij de Action in Hoge Zand in Groningen. Want ze had wat spulletjes nodig. Ja, wat van die vuilniszakjes. En eh, ik moest nog even voor eh, schoonmoeder op pad. Zie wel wat theelichtjes en van die aanstekers. Eh. Ja, het voelde heel speciaal, zegt ze. Het lijkt ook een beetje alsof je gewoon ja, gratis kan winkelen. Zo'n gevoel. Je, komt binnen en dan is het van, nou, je hebt nog één minuut, dan mag je beginnen. Ja, dan staan die karretjes klaar. Maar goed, ja, het is een beetje raar. Heb ik nog het weer. Vanuit het zuidwesten komt er steeds meer bewolking met vannacht ook wat regen. Morgen in het zuiden nog een tijdje nat. Op andere plekken komt de zon erdoor. En het wordt nergens warmer dan een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er is extra vertraging door een paar ongelukken. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn 7 kilometer met een uur op onthoud. De linkerrijstrook is dicht. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Amstel 3 kilometer met 10 minuten op onthoud.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 Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. A mis cinco lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me Y me tienes buqueado. Sí, si fuera la Uru me tuviese parqueado. Dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, Gastalo en Sephora. Butón ya no compra en Pandora. Como piercing a los hombres perfora. Eh. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. doctora pero motora. Yo estoy para ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. Si por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. Y a mis rincones, lo que digan tus amigas, ya yo me enteré.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 De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaten onschadelijk gemaakt. En scholieren van de middelbare school in het centrum van Amsterdam... kunnen eindelijk weer naar Paradiso. Alleen niet voor een concert, maar voor een coronaproef les geschiedenis of wiskunde. Ze krijgen de komende tijd ook les in een bioscoop, een kroeg en een club.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 Baby, show me, show me. It's your favorite trick that you wanna use on me. And I volunteer. Now we going, going till clothing disappears and I'm in my shoes on me. Oh, baby. All night show, just you and the crowd doing tricks you never seen.